En dat kan in Turkije voor 5 tot 10 jaar celstraf zorgen. Het management laat weten dat Murda opgelucht en blij is dat hij naar zijn gezin terug mag. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter verschijnt. In Vlaanderen kan iedereen boven de 12 een derde coronaprik krijgen. Eerder werd al beslist dat alle 65-plussers een boosterprik krijgen, maar dat wordt nu dus uitgebreid. De Vlaamse minister van Gezondheid denkt dat de derde prik kan helpen om mensen uit de ziekenhuizen te houden. We zien dat de mensen die vandaag in de ziekenhuizen opgenomen worden, overwegend eh, niet gevaccineerd zijn. Maar daarboven stellen we toch vast dat er in toenemende mate ook evidentie is dat een derde prik ons wel zou kunnen helpen eh, om eh, ervoor te zorgen dat de mensen uit de ziekenhuizen blijven. Wanneer de prikken worden gezet is nog niet bekend. Het ziekenhuis van Zutphen kan de roze en blauwe muisjes weer inslaan. Vanaf maandag kunnen vrouwen weer bevallen in het Gelre ziekenhuis. Na ongeveer een maand zijn de personeelsproblemen op de verloskundeafdeling opgelost. De afdeling ging dicht nadat drie medewerkers waren ontslagen. Ze zouden zich onprofessioneel hebben gedragen. Bij grote inleveracties zijn afgelopen week 3300 wapens ingeleverd. Jongeren konden het spul anoniem in containers bij politiebureaus droppen. Ook in Amstelveen kwam er van alles binnen. Dit is eigenlijk gewoon een eh, één op één replica van mijn dienstwapen. En dit wapen eh, nou ja, is dan ingeleverd door een vader die zoiets heeft van dit is geen speelgoed voor mijn kind. En ik wil dit niet in huis hebben. Nou, daar zijn we heel blij mee en daar zijn we ook heel trots op. Dat, dat mensen die verantwoordelijkheid nemen het inleveren. De inleveractie was bedoeld om iets te doen tegen de steekpartijen die steeds vaker voorkomen. De politie ziet ook vaker dat jongeren of zelfs kinderen met messen op straat rondlopen. En dan het weer. Grote kans dat je vanmiddag al een bui op je hoofd hebt gekregen. Maar nu wordt het vanuit het noorden vaker droog. En de rest van de weekend blijft dat zo. Een graad of 12 wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het was vandaag de drukste spits tot nu toe van dit jaar. Maar in Noord-Holland valt het erg mee met de spits. Er staan vooral wat files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de afsluitdijk, de A7 naar Friesland, rijdt het langzaam. Want daar staat het vast tussen Den Oever en Kornwerderzand. De vertraging is een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het langzaam bij Amsterdam Slotervaart.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 I know my girls say you're hard to please, but I da da dee da, da dee da da dee da. I won't waste your high, don't waste mine, mine. If you want my trust, then take your time, your time.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 Hij schrijft diep geraakt te zijn door het tragische ongeluk. Een cameraregisseur kwam om het leven toen Baldwin op de set een wapen afvuurde. Bijna één op de vijf Kamerleden gaat na zijn politieke carrière aan de slag als belangenbehartiger van het bedrijfsleven of een brancheorganisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant met de Open State Foundation. Dat is een organisatie die zich inzet voor een transparante overheid. Met 771 kilometer file op het hoogtepunt was vandaag de drukste spits van het jaar. Volgens de ANWB stond meer dan de helft van de files in Brabant.